Wojtje moet die bezuinigingen doorvoeren, maar onderbouwt zijn beleid onvoldoende, zegt de OR. Ook zou Wojtje niet genoeg leiderschap tonen. Een kinderarts van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. Er werd enkele weken geleden al op non-actief gesteld. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een relatie is tussen het gevonden beeldmateriaal en zijn werk in het Nijmeegse ziekenhuis. De arts van 39 werkte vier jaar op de kinderintensive care afdeling. Het Radboud ziekenhuis stuurt de ouders van kinderen die de afgelopen jaren zijn behandeld een brief over de kwestie. De Vlaamse schrijver Jos van de Loo is overleden. Zijn bekendste werken zijn De Muur uit 1958 en Het Gevaar uit 1960. Thema's in zijn werk waren eenzaamheid, vervreemding en de gevaren van technologische ontwikkelingen. Het Gevaar bijvoorbeeld ging over de risico's van kernenergie. De schrijver was ook jarenlang directeur van de Belgische uitgeverij Manto. Jos van der Loo is 90 jaar geworden. De Belastingdienst heeft beslag gelegd op de eigendommen van circus Herman Rens. Volgens circusdirecteur Stijvers is de fiscus vanochtend bij het circus in Heerde langsgekomen om alles mee te nemen. Het bedrijf zit in financiële problemen en kreeg in september een maand uitstel om een belastingsschuld te betalen. De inval komt onverwacht. Er liepen nog acties om het circus te redden, zegt de directeur. Het weer, steeds meer bewolking. Langs de kust kan wat regen vallen. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond en vannacht regent het in het hele land. Morgen buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een te hoge vrachtwagen staat er een file op de A10 Noord richting A10 West bij Nieuwedam, 2 kilometer.